voor jou wil ik urenlang in de kou staan. Voor jou ga ik mijn liefde door het vuur. Met jou wil ik morgen naar het stadhuis gaan. Met jou begint mijn levensavontuur. Doe niet zo vaag als ik jou om een zoen vraag. Doe niet zo flauw als ik zeg half van jou. Ik geloof, ik zal Nederlands leren spreken. Maar geef mij dan ook je woord van trouw. Liefde, dat is love. True betekent trouw. Boven is above. Blue betekent blauw. Maar als ik bij jou ooit een blauwtje loop, geef me dat juist heel veel hoop. Want when I feel blue, means that I love you. Voor jou wil ik urenlang in de kou staan. Voor jou ga ik mijn liefde door het vuur. Met jou wil ik morgen naar het stadhuis gaan. Met jou begint mijn ons avontuur. Doe niet zo vaag als ik jou mijn zoon zoen vraag. Doe niet zo flauw als ik zeg hou van jou. Ik beloof, ik zal Nederlands leren spreken. Maar geef mij dan ook je woord van trouw. Maar geef Med en åker vad för en tratt